Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Op het strand bij de Libische havenstad Suwara zijn meer dan 100 lichamen aangespoeld. Het zijn verdronken vluchtelingen, zegt de marine van Libië. Gisteren werd er al een lege boot gevonden, is vermoedelijk woensdag gekapseist. De marine verwacht dat er nog meer lichamen aanspoelen... omdat er op de boot plek was voor 125 mensen. Kiki Bertens is gestrand in de halve finales van Roland Garros. Na een bijzondere opmars op het toernooi in Parijs verloor ze in twee sets van Serena Williams. Het werd 7-6, 6-4. Williams speelt de finale morgen tegen de Spaanse Muguruza. Na het toernooi stijgt Kiki Bertens op de lijst van beste tennisters ter wereld. Nu staat ze op plaats 58 en ze komt in de top 30. Geen protestmars vanavond in Schiedam. Mensen wilden demonstreren omdat een agent een paar dagen geleden een man van 21 doodschoot. Maar de route van het protest is niet goedgekeurd vanwege de openbare orde en veiligheid. Justitie denkt dat het slachtoffer bewust de confrontatie met de politie zocht, maar de demonstranten denken daar anders over. De stakingen in Frankrijk moeten stoppen, anders wordt het EK voetbal volgende week verstoord. Dat zegt de Franse minister van Verkeer. Er rijden al een paar dagen een stuk minder treinen... omdat personeel onder meer betere werktijden eist. Eind volgende week willen ook Franse piloten gaan staken. Het speciale vluchtelingenteam dat meedoet aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro telt 10 atleten. Dat heeft het Internationaal Olympisch Comité bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat er zo'n team meedoet. De atleten komen uit Zuid-Soedan, Syrië, Ethiopië en de Democratische Republiek Congo. IOC-president Bach noemt het een historische dag. Dan nog het weer. Het is 17 tot 25 graden en later vanmiddag trekken er vanuit het oosten flinke buien naar het zuidwesten van het land. Ook morgen nog wat bijen met kans op onweer, vooral in het zuiden. Het is wel zonniger. Zondag nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat 6 kilometer file tussen Blaricum en Eembrugge. Er ligt glas op de A12 richting Den Haag tussen Zoetermeer Centrum en Knoop het Prins Klausplein 4 kilometer file.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 Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because, baby, I love you. Girl, I love you just the way you are. lover. We never could have come this far. No love. I took the good times. I'll take the bad times. I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion change the color of your hair. Hey there, you always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. Don't want to work that hard no love. I just want some, someone to talk to. I want you just the way you are.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 This I promise from my heart. Oh Lord. I could not love you any better. Yeah, I love you just the way you are. no love. I just want some someone to talk to. I want you just to wait. Kleine technische storing noopt mij om het programma over te nemen. Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik wens u veel plezier. say dat de computer niet helemaal doet wat hij moet doen. Hij zou namelijk een programma moeten draaien. Dat deed hij niet. En ik ben toevallig in de studio, dus u zal het deze uur met mij moeten doen. Het enige wat ik ga doen is lekkere plaatjes draaien. We gaan door met Sting met Fragile. natuurlijk ook een uurtje naar stilte kunnen luisteren. Maar ja, dat gaat heel gauw vervelen. Dus ik denk dat dit toch wel wat leuker is. Zelfs hier gaat het mis. was good enough. If I wasn't reaching for the stars. to a stone. Tell me. plaatsgenoot Alan Clark met Whatever. Ik heb net even op de klok gekeken. Het is niet vrijdag de 13e, maar je weet het nooit. Het kan van alles misgaan. What you gonna do when you can't touch base? And what you gonna do when the applause is all over and you can't turn your back on what you face? And who you gonna be when the lights are all fading? gonna be when the band comes off? And who you're gonna be when your heart is still aching and you can't shrug it off with just a laugh? what you gonna do if you stop believing that you can't seem to find what might be lost? And how you are gonna salsa tequila van Anders Nielsen. Een lekker nummer, maar ook een lekker drankje. Gaan we door met een ietsje rustigere Wet Wet Wet met Angel Eyes. zult wel denken, wat is dit? Geen Euro Breakdown? Nee, helaas geen Euro Breakdown van Marius Mulder. Want onze non-stop die liet het afweten vandaag. Daarom zal u deze uur het zeker met mij moeten doen, met Hans Wassenaar. Een heleboel uh, uitvoeringen van de week in Ziggo van Adel. En hier is ze met Turning Tables. my front door at eight o'clock or so. And stopped along the way to buy some Chinese food to go. I'm sure I had my dinner watching something on TV. Dit was ABBA met The Day Before You Came. En wat zegt Maan? Maan zegt, ik hou van een perfect world. I'm waiting for the sun to shine. I'm holding back the darkness from too late, not too late. we should have Judy Bennett van The Motion uit Den Haag. Still in the Game. We gaan door met Marvin Gaye, Sexual Healing. make love tonight. onze non stoppen deze week, of deze, dit uur het laat afweten, heb u het moeten doen met mij. Ik hoop volgend uur dat hij het wel doet. En anders zal u het weer met mij moeten doen. We zullen kijken wat er gebeurt. Zie kijken of we non-stop het weer laat afweten in het volgend uur. En anders zal u het weer met mij moeten doen. En anders ziet u mij terug met Zandvoort draait door om 5 uur.